scoort een lieve meid. Oh, Mona. Die wil ik voor geen goud meer kwijt. Oh, Mona. Ze steelt de show op ieder bal. Oh, Mona. Ja, ze is de liefste van de stal. Oh, Mona. Oh, Mona. Jij bent mijn ideaal. Oh, Mona. De mooiste iets kapot kan gaan. Oh Mona, oh Mona, jij bent mijn idee, ideaal. Oh Mona, de mooiste meid van allemaal. Want jouw dijen, nou, nou, nou. Zo wil ze altijd mee op stap. staat nou vast aan de tap. Oh, Mona. En heeft ze zin om mee te doen? Oh, Mona. Dan gaat ze loeien als een kampioen. Oh, Mona. Oh, Mona. Jij bent mijn ieder ideaal. Oh, Mona. De mooiste meid van allemaal. Jouw figuurtje. Nou, nou. allemaal, wil met jou wel. Nou, nou, nou. Oh Mona, jij bent mijn ieder ideaal. Oh Mona, de mooiste meid van allemaal. Als ik stier was. La.